pleit voor een landelijk verbod op vuurwerk. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat hun lokaal verbod niet te handhaven is. Bij een opstand in een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens Mexicaanse media zijn 10 doden daarvan bewakers die zouden zijn geëxecuteerd. De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger heeft een eind gemaakt aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is gisteravond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak beschuldigde Lula de regering Bolsonaro van het plegen van genocide... door het ontkennen van de coronapandemie. Meer dan 680.000 Brazilianen kwamen om het leven. Lula zei dat er een onderzoek komt en dat niemand daarbij zijn straf zal ontlopen. Kort voor de bediging werd een mogelijke aanslag nog vereideld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route staan die Lula zou afleggen. In Breda heeft de politie op Oudjaarsdag een benzinedief opgepakt. De man wilde wegrijden zonder te betalen, maar zijn auto kwam enkele meters later stil te staan. Hij had namelijk benzine getankt in zijn dieselauto. De man trok de aandacht van medewerkers van het benzinestation... omdat hij met afgeplakte kentekenplaten terrein op kan rijden. Na een korte achtervolging te voet konden medewerkers de man tegenhouden. De man zit nu vast en de recherche doet verder onderzoek. Het weer. Het blijft vannacht regenachtig. Ook in de ochtend trekken buien over het hele land. Pas in de middag wordt het grotendeels droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.